Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt achteraf dat hij eerder had moeten nagaan... of er wel memo's waren over de afschaffing van de dividendbelasting. In het Kamerdebat zei hij dat het een fout van hem was. Rutte blijft erbij dat hij geen memo's kende over de afschaffing. Hij herinnert zich wel een document, maar dat was volgens hem een VVD-stuk. Rutte kreeg eerder vandaag harde verwijten... vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartijen waren kritisch... CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen... dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is. Alexander Pecht tot van D66 is niet gelukkig met de verwarring over de memo's. Ook hij beweert dat hij alleen het interne stuk van de VVD... over de afschaffing van de dividendbelasting heeft gezien. De Nederlandse staalindustrie kan flink worden geraakt... door eventuele importheffingen van Amerika... Het CBS heeft uitgerekend dat er vorig jaar voor 570 miljoen euro aan staal is uitgevoerd naar de VS. Het land is daarmee voor Nederland het op vier na grootste exportland voor staal. Amerika dreigt met importheffingen om te voorkomen dat China goedkoop staal op de markt kan brengen. Komende maand neemt de VS een besluit over de heffing. In Berlijn en vier andere Duitse steden zijn duizenden mensen met keppeltjes de straat op gegaan. Dit deden ze om solidariteit te tonen met Joden. Het is een reactie op de mishandeling van een jongen die vorige week met een keppeltje de straat op ging in Berlijn. Hij werd geslagen met een riem door een 19-jarige Syrische vluchteling. In de halve finales van de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Bayern München. Het werd 2-1 voor de Spanjaarden. Volgende week is in Madrid de return. Het weer vannacht vooral in het noorden enkele buien. In het zuiden vaker droog.